12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Duitse minister van Financiën Schäuble heeft het opnieuw gehad... over een vertrek van Griekenland uit de euro... ondanks de goedkeuring van het hervormingspakket door het Griekse parlement. Volgens de Duitse minister betwijfelen economen... of de Griekse problemen kunnen worden opgelost zonder een schuldenvermindering. Europese regels verbieden het kwijtschelden van de schuld... en daarom is een tijdelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone volgens Schäuble een goed idee. Zwitserland heeft een verdachte FIFA-official uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Wie het is, is niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk is het vicevoorzitter Jeffrey Webb. Hij is de eerste die is uitgeleverd. In mei werden zeven FIFA-officials opgepakt in Zurich. Ze worden in de VS verdacht van corruptie bij de toewijzing van WK's en de verkoop van tv-rechten. Nabestaanden van passagiers van vlucht MH17 hebben in de VS een aanklacht ingediend tegen een Russische rebellenleider. Ze eisen 900 miljoen dollar smartengeld van Igor Girkin. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Girkin was commandant in het gebied toen het toestel bijna een jaar geleden werd neergehaald. Een Hagenaar van 72 is overleden, kort nadat de politie hem had gearresteerd. Uit onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie gebleken dat het gaat om een natuurlijke dood. De man werd dinsdag in het centrum van Den Haag opgepakt omdat hij overlast veroorzaakte. Agenten stelden vast dat de man werd gezocht en namen hem mee naar het politiebureau waar hij een hartaanval kreeg. Om zorgkosten te besparen zouden 65-plussers moeten worden ingeënt tegen infectieziektes. Bijvoorbeeld tegen hepatitis A, gordelroos en kinkhoest. Dat vindt de Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van het land. Die zegt dat uit onderzoek blijkt dat minder ouderen na een inenting in het ziekenhuis belanden met een longontsteking. Het weer, steeds meer zon, het wordt 20 tot 27 graden. Morgen kan het iets warmer worden en wordt het smiddags opnieuw vrij zonnig.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 Nou, ik hoop dat ze het naar de zin heeft gehad. Hè. Daar. Zit in Griekenland, koop ze nog terugkomt. Ja. hebben me nooit met die Grieken. Houden ze er een zonder pand? Maar goed, het is even goed. Eh, is het 16 juli? Of, eh, ja, 16 juli vandaag. Ja, klopt. Het is 16 juli vandaag en... Ehm, nou ja, de daverende donderdag is weer, eh, begint weer te daveren. Ja. De hele dag bijna live radio, jongens. Van nu af aan tot 12 uur vannacht. Waar vind je dat nog? Nou ja. En dan wel meer natuurlijk, maar niet zo leuk. En zeker niet zo gevarieerd. Um, strakjes dus Matchbox en Muziek Boulevard Live hebben we ook nog. Alternative FM hebben we vanavond. En natuurlijk tot slot van deze mooie dag hebben we ook nog App en Vloed, de mooiste ballad. Ja. Dat is zo'n programma van op de bank met een glaasje wijn en een stukje kaas erbij en zo. En een mooie vrouw natuurlijk. Of mooie man. Ja. ja in het andere geval. Mag allemaal in deze tijd. Maakt het ons allemaal uit. Zo, eh, nou, eh, we hebben weer lekkere platen klaarstaan. We hebben natuurlijk het regio nieuws. Eh, we hebben geen vrijwilliger vandaag. Nee. Geen facturen, eh, vacature. Ja, misschien is hij er wel hoor. Maar dan moet u gewoon even kijken op uh, vipzandvoort, uh, En uh, ehm, dan heb je Dolly op vakantie gezet. Hè? <laughs> Loopt alles in het honderd. Maar goed, wij gaan lekkere muziek draaien. We hebben lekker regio nieuws, half 1, half 2. En ehm, dan komt het allemaal wel weer goed. Maar eerst maar even naar Jericho. Met Bertolf. It hurts my brittle bones. My hands are freezing cold. Squeezing blood from stone. see. Beautiful Now was dat van Z. En eh, voorafgaand door Jericho van, eh. van, eh, van eh, Bertolf. Ja. 3 in 1. Ja, tijd voor onze 3 in 1 hè. Elke dag weer. Woehoe! Tony Joe White. too much, I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat. They did all right. right. I'm down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. said it was a shame. Show. and moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rainy out in Georgia. It's such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining. comes out the same. No matter how you look at it, think of it. You just got to do your own thing. Yeah. I find me a place in a boxcar night when it's hard to rest. I hold your picture to my chest and I'm kid. They're sitting down by a river in the swamps. They're sitting down on a log. one of them is kind of a big fellow, and the other one is a, a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for the night. And anything the big guy says, on, the little guy's far because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee. zal wel weer gebeuren. Ehm, Tony Joe White vandaag. En dat, ehm, dat noemen we dan met een eerbiedig woord. Swamp music. Ja. Komt allemaal uit de Mississippi Delta vandaan. En fantastische muziek was dat. Tony Joe White begonnen met eh, nummer dat ook bekend is in de uitvoering van Elvis Presley. Maar deze is de originele. Poke Salad Annie. En Poke Salad dat is een gerecht in die... Uh, in die uh, Mississippi, Della, rond St. Louis en zo. Ja, um, dat eh, is een gerechtje. En Annie was kennelijk heel goed in het maken van dat gerechtje. salad. Vandaar Salad Annie. Verder een nummer dat we dacht ik ook kennen in de uitvoering van Gladys Night' in de Pips. Maar ehm, dit was de echte Rainy Night in Georgia. En daarna Roosevelt en Ira Lee. Hm? Mooi verhaal er vooraf. Tony Joe White dus. Nou, nog eh, even kijken. Ja, we hebben nog één plaatje. En dan gaan we naar het nieuws. Dus nog één. U hoorde hem al een stukje. Maar ik begin gewoon opnieuw met deze prachtige plaat. looking at you. what you have to do. All you have to do is just looking. I'm looking at you. moois kijkt. Hè? En blijft kijken, dit mens. Die en het eh, nummer, dat heet You. Het is nog steeds eh, donderdag. Het is nog steeds 16 juli vandaag. En eh, het is tijd voor, ja... ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Het nieuws, ja natuurlijk. Dat kan natuurlijk bijna anders. Het nieuws, Al het 45ste exemplaar van Hekwerk van Oranje is eh, zondag 12 juli 2015 geplaatst in eh, Nederland. Ditmaal in de gemeente Margraten in Zuid-Limburg. Het ontwerp van kunstenares Mark Bergman, eh, die haar atelier heeft in station Zandvoort... is al een monument voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Doelstelling is dat iedere gemeente in 2018 een dergelijk hek rondom een koningslinde geplaatst heeft... Een boek over de feestelijke inonthullingen wordt dan aan de vorst en vorstin over aangeboden. Siemer Brasserie en Bar in Haarlem is eh, genomineerd voor de titel Mooiste Klassieke Bar van Nederland 2015. De Franse bar, gevestigd in de Korte Veerstraat, is open sinds september vorig jaar... en kent een bijzondere authentieke sfeer door de inrichting van het Rijksmonument. Het pand komt uit 1899 en is destijds gebouwd door en voor Vroom en Dreesman. De verkiezing Mooiste Klassieke Bar van Nederland wordt georganiseerd door Horeca Magazine Entree. Op woensdag 15 juli is het weer zover. Dan start het vierdelige pakkersessies in de hout. De opbouw is in volle gang. Ondanks dat er flinke regenbuien voorspeld werden gaat het festival gewoon door. Kunst- en muziektheaterfestival is gratis. Maar er staat wel wat tegenover. Een eh, editie moet eh, minstens 250 picknickkratten verkocht worden. Van tevoren kunnen bezoekers zo'n krat bestellen na afloop. hem. lever je hem weer in op het eh, festivalterrein. Op het moment van schrijven zijn er 80 krachten besteld... voor de editie van 15 juli. Mooi begin, al dus de organisatie. Het festival vindt plaats op 15 22, 29 en juli en 5 augustus van 5 tot 11 uur. Zou ik maar net zeggen, dat is toch al geweest. Maar nee, er komen er dus nog een aantal. Dus daar kunt u nog steeds naartoe. Een wielrenner is woensdagavond gewond geraakt bij een valpartij op een wielerbaan in Sparendam. Dat gebeurde rond kwart over zeven s avonds. Gezien de ernst van de verwondingen werd er ook een traumahelikopter uit Amsterdam gealarmeerd. Ambulancebroeders verleenden de man vooral eerste hulp... Het slachtoffer is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De gealarmeerde traumahelikopter hoefde niet meer ter plaatse te komen. De politie heeft dinsdagavond een 33-jarige man uit Leiden aangehouden... voor inbraak in een woning aan de Prins Hendriklaan in Overveen. De politie kreeg een melding dat er was ingebroken in de woning... en hierbij onder andere een telefoon was gestolen. Via het trace-systeem kon de eigenaar de exacte locatie van de verdachte doorgeven aan de politie. Agenten konden de 33-jarige man enkele minuten later aanhouden op de Tetterodeweg. Vier mannen zijn woensdagochtend rond 4 uur aangehouden op het dak bij een bedrijfspand aan de Meester Cornelisstraat in Haarlem. De personen waren met grote tassen aan het slepen. De verdachten sprongen van het dak bij het zien van de agenten en renden weg. Na een korte achtervolging kon het drietal worden aangehouden. De vierde verdachte had zich verstopt en kon door goed speurwerk van een politiehond worden aangehouden. In het bedrijfspand troffen agenten een hennepkwekerij met ongeveer 180 planten aan. Ook in de zakken van de verdachten aan, eh, die, aan, die, ze aan het verslepen waren, waren eh, werd hennep aangetroffen. Vier verdachten, drie mannen van 20, 26 en 36 jaar. Uit Amsterdam en een 24-jarige man uit Almere zijn ingesloten. We kennen allemaal de Bosse Bol, het Haagse Hopje en de Goudse Stroopwafel. Maar wat heeft Haarlem te bieden voor de zoete kouwen? Wel, de Haarlemmer halletjes lijken aardig hoog te scoren in de lijstjes van veel stadsgenoten. Nooit van gehoord? Ik ook niet. Het zijn brosse, krokante koekjes, rond en plat, gebakken van gekruid deeg. Vroeger werden ze houten Haarlemmers genoemd. Haarlemmerhalletjes worden al gebakken sinds 1693. De bakker die ze toen bedacht, die woonde aan de Korte Veerstraat, had een succesnummer te pakken. en koekjes werden beroemd tot over de landsgrenzen heen. In 1991 ging het recept bijna verloren door het sluiten van de laatste bakkerij die ze verkocht vanuit het befaamde huis met de luifels. Geen nood, je kunt ze nog krijgen bij Michel Patisserie aan de Grote Houtstraat. Dat er veel Duitsers in Zandvoort zitten, weten we allemaal. In de oorlog zat het vol met NSB'ers en Duitsers... en ook daarna bleven ze komen om onze mooie kust te aanschouwen. Wat minder bekend is hoe het zat met, de Jood, met het Joodse leven in Zandvoort in de vorige eeuw. In een mooi artikel in Trouw vertelt de Zandvoortse dominee eh, van der Linde... over de Joodse geschiedenis van Zandvoort. Ooit floreerde het Joodse leven daar compleet met hotels en synagoges. Wat er de afgelopen eeuw is gebeurd, staat beschreven in een boek van zijn hand... waar niet iedereen in Zandvoort blij mee was. Ja, dit er niet zo gunstig in volk, kan me dat voorstellen. Een fijne geschiedenisles dus voor als je even niets te doen hebt. Nog een feitje, Zandvoort is niet bepaald religieus... Het staat op nummer 1 van gemeentes met de laagste kerkgang. Maar 2,6% van de bevolking eh, bezoekt met enige regelmaat een kerkdienst.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 Vanavond en vannacht is er kans op een enkele bui. Mogelijk met onweer. Het kwik daalt in de nacht naar een graad of 18. En daarbij neemt de noordoostelijk tot later oostelijke wind toe tot matig of vrij krachtig. Vrijdag is het droog en is het zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Kortom, heerlijk zomer, eh, Hollands zomerweer. Zit ik te hakkelen, Heerlijk Hollands zomerweer. de gezichten, de te drukke wegen. De te smalle straten en mijn steeds trager denkende hoofd. En die blik in je ogen die het niet meer gelooft. Als ik loop. heet Anders. Van het album Hoe het dan ook weer dacht wordt. En dat staat nummer 2 in de vinyl 50. Op ZFN wordt iedere ouwe ouwe platina. Marvin Welsh en Ferrer. Lady of the Morning. sun. Just this once, I beg of you, and then i am Goes and en eh, Lady of the Morning. Jawel. En dan, uh, oh wat, eh, ja, Eric Clapton. Woehoe. Nummer dat heet Forever Man.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 Clap your hands now. Go and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank away that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. liquid spirit. Gregory Porter. Hij was eh, onlangs nog eh, op tournee met... Eh, of deed een paar concerten met het Metropoolorkest.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 Weet ik hoe je zo'n ding allemaal noemt. Nou, het, je moet even in je handjes klappen. Zo heet het nummer. Het duo heet Wilk en Misky. En het liedje Clap Your Hands. En het is een van de zomerhitjes. Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen als je zo lekker op het terrasje zit. Een beetje achter het glas misschien vandaag, ik weet het niet. Maar dan gewoon met een lekker drankje en dan dit als muziekje erachter. Ja. Jammer dat ik er geen tijd voor heb vandaag. <laughs> maar lekker is het wel. Goed, het is mooi weer vandaag. Je kunt lekker naar het strand als je wil, jongens. Het is niet echt warm, maar het is wel heerlijk. En vooral op een terras zal het zeker om uit te houden zijn nog van deze plaat is wel dat hij lekker lang duurt. Maar ehm, Wilk en Misky dus. En eh, wij gaan nog één dingetje doen. Tot het nieuws. En dat is Julia Sara Met dat mooie liedje van BZN. Maar nu in haar eigen versie. I've been living like a star. Just an illusion. Oh, rich champagne. me the reverse, and really hurts, baby. It really hurts. They try to sell your body and your soul. It's the price you pay. zo internationaal. Dus eh, vandaar dat ze dachten van weet je wat we doen? We noemen het gewoon anders. We noemen het gewoon Julia Sarah. Nou, dat kan ook. Uh, eh, ditje dat heet Just an Illusion.